uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Syrische rebellen zeggen dat ze de hoofdstad Damascus zijn binnengegaan. Volgens twee officieren van het rebellenleger heeft president Assad Damascus verlaten. Hij zou op een vliegtuig zijn gestapt, waar naartoe is niet bekend. De regering van Assad heeft nog niets van zich laten horen. Rebellen zouden ook een gevangenis vlakbij Damascus zijn binnengegaan... en daar medestanders hebben vrijgelaten... Volgens persbureau DPA wordt er in het centrum van Damascus feest gevierd. Mensen zouden daar dansend en klappend de straat op zijn gegaan. Bij de explosies in een portiekflat in Den Haag zijn zeker vijf doden gevallen. Er zijn ook vier gewonden, twee van hen zijn er slecht aan toe. De explosies en de brand verwoesten vijf portiekwoningen volledig. Nog eens veertien woningen raakten beschadigd. Reddingswerkers zoeken nog altijd door naar vermisten die mogelijk nog onder het puin liggen. Een lokale vrijwilligersorganisatie heeft tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosies in Den Haag. In Zuid-Korea is de oud-minister van Defensie opgepakt. Hij zou president Yoon hebben aangezet om de militaire noodtoestand uit te roepen. Dat gebeurde afgelopen dinsdag en daarna ontstond er chaos in Zuid-Korea. De defensieminister was al afgetreden, maar zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. In Helmond is een explosie geweest bij een Disney-winkel. Aan de voorkant van de winkel is grote schade. Een aantal Disney-attributen is uit de etalage geblazen. Volgens de politie was er een daverende klap te horen. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet bekend. Ook is niet duidelijk waarom de Disney-winkel doelwit was. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de explosie in Helmond. Het weer verspreid over het land valt wat regen of motregen. Het is een graad of 5. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Het blijft bewolkt bij maximaal 7 graden.